drachtige geiten moeten worden afgemaakt... Een commissie van deskundigen adviseert dat, blijkt uit stukken die het tv-programma Zembla heeft achterhaald. En minister Klink denkt er serieus over na om dat advies over te nemen. De Q-koortsbacterie komt onder meer vrij bij miskramen van zieke geiten en schapen. Later deze week beslist het kabinet welke maatregelen het neemt. Dan wordt ook bekendgemaakt op welke plaatsen de ziekte heerst. Vandaag zou een kaart worden gepubliceerd met de Q-koortsgebieden. Maar de betrokken ministers komen er pas mee als ze het eens zijn over nieuwe maatregelen tegen de Q-koorts. In Theater Carré in Amsterdam hebben 3000 mensen afscheid genomen van de vorige week overleden Ramse Shaffi. Carré was van 4 tot 7 uur opengesteld voor belangstellenden. Veel mensen hadden bloemen bij zich. Shaffi lag opgebaard in een gesloten kist. Morgen wordt hij in besloten kring begraven. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden in verband met de moord op twee ouderen twaalf jaar geleden. De verdachte meldde zich gisteravond, kort nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries in zijn tv-programma aandacht had besteed aan de zaak. In 1997 werden de keden doorgesneden van een man van 79 en zijn 73-jarige vriendin. Vorige week werd bekend dat de politie de zaak naar deze moord had heropend. Bij een aanslag in de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Op een markt in Lahore ontploften kort na elkaar twee bommen. In de Pakistanse stad Peshawar vielen bij een aanslag vanochtend 10 doden. Pakistan wordt de laatste maanden geteisterd door aanslagen van de Taliban. Daarmee probeert de terreurgroep de regering onder druk te zetten... om het offensief tegen moslimextremisten te stoppen. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het midden en zuiden buien. Het koelt af tot 6 graden. Morgen veel bewolking, soms regen en 9 graden.